Partijen in de Tweede Kamer willen dat wel. Schippers zegt tegen NRC Handelsblad dat het verplicht meebetalen noodzakelijk is om de zorg in ons land betaalbaar te houden. Afschaffing kost volgens haar 3,7 miljard euro en daardoor zou de ziektekostenpremie enorm stijgen. De VN is bedroefd en teleurgesteld dat een hulpconvoi van de VN nog steeds niet naar Aleppo is vertrokken. De 20 vrachtwagens wachten al ruim een week aan de turk syrische grens op toestemming om naar Aleppo te rijden. De kans dat de Syrische regering alsnog toestemming geeft lijkt klein. Het staakt het vuren wankelt. In het oosten van de stad zitten nog altijd 275.000 burgers vast tussen de strijders. Ze hebben geen voedsel, water of medicijnen. McDonald's moet mogelijk een half miljard dollar betalen aan de Europese Unie. De Amerikaanse multinational krijgt mogelijk een forse naheffing van Brussel. De fastfoodketen wordt onderzocht op belastingafspraken. De politie in Duitsland heeft een man opgepakt die supermarktketen Coop zou hebben afgeperst. Hij werd in Kiel in Noord-Duitsland van zijn bed gelicht. De verdachte wilde 3 miljoen euro van de supermarkt. Om die eis kracht bij te zetten dreigde hij vergiftigd voedsel te verspreiden bij scholen. Op een schoolplein in Kiel werd marsepein gevonden met een stof waarvan mensen ziek kunnen worden. Ook zou de Duitser bommeldingen hebben gedaan. Internationale brandstofbedrijven maken in Nederlandse en Belgische havens giftige diesel en transporteren die naar Afrika. Een Zwitserse organisatie heeft daarvoor het eerst bewijs over gepubliceerd. De brandstof is goedkoper om te maken dan zuivere diesel en bedrijven komen zo van hun gif af. Volgens de onderzoekers is dat onwettig. De bedrijven komen ermee weg omdat er nauwelijks milieunormen zijn in de Afrikaanse landen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, af en toe een beetje zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen.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 Partijen in de Tweede Kamer willen dat wel. Schippers zegt tegen NRC Handelsblad dat het verplicht meebetalen noodzakelijk is... om de zorg in ons land betaalbaar te houden. Afschaffing kost volgens haar 3,7 miljard euro en daardoor zou de ziektekostenpremie enorm stijgen. De VN is bedroefd en teleurgesteld dat een hulpconvoi van de VN nog steeds niet naar Aleppo is vertrokken. De 20 vrachtwagens wachten al ruim een week aan de Turks-Syrische grens op toestemming om naar Aleppo te rijden. De kans dat de Syrische regering alsnog toestemming geeft lijkt klein. Het staakt het vuren wankelt. In het oosten van de stad zitten nog altijd 275.000 burgers vast tussen de strijders. Ze hebben geen voedsel, water of medicijnen. McDonald's moet mogelijk een half miljard dollar betalen aan de Europese Unie. De Amerikaanse multinational krijgt mogelijk een forse naheffing van Brussel. De fastfoodketen wordt onderzocht op belastingafspraken. De politie in Duitsland heeft een man opgepakt die supermarktketen Coop zou hebben afgeperst. Hij werd in Kiel in Noord-Duitsland van zijn bed gelicht. De verdachte wilde 3 miljoen euro van de supermarkt. Om die eis kracht bij te zetten dreigde hij vergiftigd voedsel te verspreiden bij scholen. Op een schoolplein in Kiel werd marsepijn gevonden met een stof waarvan mensen ziek kunnen worden. Ook zou de Duitser bommeldingen hebben gedaan. Internationale brandstofbedrijven maken in Nederlandse en Belgische havens giftige diesel en transporteren die naar Afrika. Een Zwitserse organisatie heeft daar voor het eerst bewijs over gepubliceerd. De brandstof is goedkoper om te maken dan zuivere diesel en bedrijven komen zo van hun gif af. Volgens de onderzoekers is dat onwettig. De bedrijven komen ermee weg omdat er nauwelijks milieunormen zijn in de Afrikaanse landen. Dan nog het weer.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 Christina McHale heeft voor het eerst in haar loopbaan een WTA-toernooi gewonnen. De 24-jarige Amerikaanse was in de finale in Tokio te sterk voor de Tsjechische Katarina Sidiakova. Ze won met 3-6, 6-4 en 6-4. McHale worstelde in de eerste set met haar service en leverde drie keer haar rondslag in. En daarna ging het lopen bij de als zevende geplaatste Amerikaanse. Ze trok de spannende tweede set, ehm, die ruim een uur duurde, naar zich toe. Ook in de beslissende tweede eh, laatste set was het eh, krasverschil klein... maar McHale was op de beslissende momenten doortastender. De 20-jarige Siniakova verloor voor de tweede keer dit jaar een finale. In juli was Laura Siegemund in het Zweedse Bastad te sterk. Triatlete Rachel Klamer heeft zich in de slotwedstrijd van de ITU WK-series niet kunnen mengen in de strijd om de podiumplaatsen. De Beuningse die eindigde in het eh, Mexicaanse Cozumel als 16e. Klamer die in de Olympische triathlon in Rio de Janeiro nog als 10e eindigde... zakte in de WK-eindstand net buiten de top 10 kon niet aansluiten bij het zwemmen... en kwam in de derde fietsgroep terecht. Klamer begon als 32e dus te lopen en haalde nog wel wat atletes in. Vrij teleurgesteld sluit ik mijn ITU-seizoen af. Na slecht zwemmen werd het fysiek en mentaal moeilijk. voor prima looponderdeel nog 16e.